Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Albergen zijn ze pissig op het kabinet. Dat besloot gisteren dat er een opvang voor asielzoekers in dat dorpje in Overijssel moet komen... zonder dat het was afgetikt met de gemeente. De staatssecretaris had eerder al gedreigd dat hij zelf knopen zou gaan doorhakken... en heeft dat nu voor het eerst ook echt gedaan. De wethouder vindt er wat van. Dat we zomaar overroeld worden en dat het eh, besluit viel ons ontzettend koud op het dak. Eh, je weet helemaal niet wat er komen gaat. Eh, we weten niet wat er aan afspraken is. Al met al is het een bijzondere gang van zaken. En nou ja, je wordt daar niet echt blij van. en vooral voor je inwoners wil je gewoon dat, dat dit op een goede manier gaat. Nou, een deel van die inwoners liet gisteravond al meteen merken dat zij het er niet mee eens zijn. Tientallen mensen gingen de straat op om te protesteren. Er werd onder meer een spandoek opgehangen en er zou ook vuurwerk zijn afgestoken. De Amerikaanse president Biden heeft een hele dure handtekening gezet onder een wet. Daarmee kan het land veel geld gaan investeren, vooral in klimaat. Er gaat 430 miljard dollar naar maatregelen waarmee Amerikanen makkelijker warmtepompen, zonnepanelen en elektrische auto's kunnen kopen. In Tiel in Gelderland heeft een man een oude Amerikaanse mortiergranaat gevonden. Hij zag hem liggen toen hij langs de oever van een rivier liep. Door het lage water komt daar van alles bovendrijven. De mortier is door de EOD onschadelijk gemaakt. Een jongetje dat toevallig langsliep met zijn vader... mocht van de bomexperts op de knop drukken en liet het ding opblazen. En PSV is er nog niet. De Eindhovenaren speelden gisteravond de eerste wedstrijd tegen Rangers FC... om een plekje in de Champions League. En dat ging niet helemaal vlekkeloos. Bij Ziggo Sport hopen ze vooral dat PSV het bonnetje van de nieuwe keeper heeft bewaard. Acht jaar bij Nice onder de lat. Betrouwbaar stond in zijn paspoort. Behalve dan op 16 augustus 2022. Zo'n blunder zie je op dit niveau toch zelden. Ja, in stripverhalen. Er werd een vrije trap recht op die keeper afgeschoten... maar hij liet de bal via zijn handen in het doel ketsen. Gelukkig voor hem maakte PSV wel nog de gelijkmaker. Het werd uiteindelijk 2-2 en de return in Eindhoven is over een week. Het weer nog af en toe zon, maar vooral veel grijs met ook best wat buien vandaag. Daar zit flink wat regen en onweer bij. Kan ook best broeierig worden, maximaal 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je bijna 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knopen Muidenberg en Naarden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Knopenburgerveen. Burgerveen. En op de A10 de ring Amsterdam, daar rijdt het wat langzaam...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 Met het licht daar. Want ik ben soms nog bang in het donker. En daar hield je me vast in je arm. zomer. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ongeveer 400.000 Nederlanders krijgen een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek naar de opsporing van longkanker. Artsen roepen al jaren op tot zo'n bevolkingsonderzoek, omdat de ziekte goed genezen kan worden als die in een vroeg stadium wordt ontdekt. Bij een hotel in Albergen in Overijssel is gisteravond gedemonstreerd tegen de opvang van asielzoekers. De gemeente Tubbergen zegt onaangenaam verrast te zijn door een kabinetsbesluit over een AZC in Albergen. De spanning op de arbeidsmarkt is verder opgelopen, meldt het CBS. Het aantal vacatures steeg en het aantal werklozen is verder gedaald. En juni waren er ruim 467.000 openstaande vacatures en dat is een record. Het weer bewolkt, af en toe een bui, soms met onweer.